In Duitsland is een verdachte opgepakt in de verdwijningszaak van het Duitse jongetje Mirko. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Morgen is er een persconferentie over de zaak. De elfjarige Mirko verdween in september net over de grens bij Venlo.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 Contador zegt dat hij verontreinigd vlees heeft gegeten. FC Utrecht is doorgedrongen tot de halve finales van de KNVB-beker. De Utrechters versloegen thuis FC Groningen met 3-2. De wedstrijd FC Twente-PSV is nog aan de gang. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Dan het weer nog droog, maar in het noordwesten kans op een lichte sneeuwbui. Vannacht vriest het een paar graden. Morgen is het droog en ligt de temperatuur tussen de 0 en 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Je hoort, zie je ZFM. Dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this all is leading to, I want to make it with you. Baby Whatever seems to be your destination, take life the way it comes.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 Dat zei minister Rosentaal in het Tweede Kamerdebat over de missie naar Kunduz. De afspraak moet worden gemaakt nog voordat de Nederlanders naar Afghanistan vertrekken, zei Rosentaal. Vooral voor GroenLinks en de ChristenUnie is dat een belangrijk punt. Als de Afghanen zich niet aan de afspraak houden, kan de uiterste consequentie zijn dat er een eind komt aan de missie, voegde Rosentaal eraan toe. Verder zegt de minister Hillen de Kamer onder meer toe dat hij de lengte van de opleiding van de recruten wil verlengen. Die is nu voorzien voor zes weken, maar dat zou er bijvoorbeeld 16 tot 18 kunnen worden. En staatssecretaris Knapen zegt ertoe dat een minder groot deel van de missie voor rekening komt van ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet moet voor morgenochtend 10 uur de Kamer in een brief laten weten op welke manier de toezeggingen worden uitgewerkt. Bij nieuwe protesten in Cairo zijn twee mensen omgekomen. Naar verluidt een betoger en een politieagent. Ze zouden zijn omgekomen bij gevechten tussen de politie en demonstranten. Het hoofd van de